Jelle Seubring met het NOS Journaal. De zoetstof aspartaam is mogelijk kankerverwekkend. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De zoetstof wordt vaak gebruikt als vervanger van suiker in frisdrank en voeding. Er is beperkt bewijs gevonden dat aspartaam verband houdt met leverkanker. Tegelijkertijd komen voedingsexperts van de WHO met het advies dat de zoetstof gewoon veilig te gebruiken is... zolang er gelet wordt op de maximale hoeveelheid die wordt ingenomen. Voor een gemiddeld persoon van 70 kilo zijn dat 9 blikjes frisdrank per dag. Rob Jetten wil lijsttrekker worden van D66. Dat zegt hij in een interview met het AD. Volgens hem is het tijd voor een nieuwe generatie. En Jette zit al sinds 2017 in de Tweede Kamer en werd een jaar later fractievoorzitter. Of hij daadwerkelijk lijsttrekker wordt, zal worden bepaald bij de lijsttrekkerverkiezingen van D66. Huidig partijleider Sigrid Kaag en fractieleider Jan Paternotte maakten gisteren bekend zich niet kandidaat te stellen als lijsttrekker. In het afgelopen kwartaal zijn ruim 39.000 mensen overleden in Nederland. Dat is zo'n 5% meer dan verwacht, meldt het CBS. In juni vond er zelfs oversterfte plaats onder 65-plussers en inwoners van verpleeghuizen. Dat betekent dat het aantal overleden mensen buitengewoon hoog is. De stijging in het aantal sterfgevallen heeft mogelijk te maken met de hitte. Afgelopen juni was de warmste juni ooit gemeten. De voormalige oud-president Zuma van Zuid-Afrika moet terug naar de gevangenis. De 81-jarige Zuma werd in 2021 om gezondheidsredenen voorwaardelijk vrijgelaten... maar dat was onwettig, oordeelt het Zuid-Afrikaanse Constitutioneel Hof. De oud-president kreeg in dat jaar een celstraf van 15 maanden voor minachting van de rechtsstaat omdat hij niet mee wilde werken aan een corruptieonderzoek.